Carmen Verheul met het NOS-journaal. Met de hulpverlening na de crash van het toestel van Turkish Airlines in februari vorig jaar is veel meer misgegaan dan tot nu toe was vastgesteld. Het staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo kwamen hulpverleners te laat doordat de exacte locatie van het ongeluk niet goed werd aangegeven. En ook was het onduidelijk welke procedure er gevolgd moest worden, omdat in de regio te veel rampenplannen zijn die onderling sterk verschillen. Klokkenluider Ad Bos mag toch worden vervolgd voor zijn aandeel in de bouwfraudeaffaire. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Bos was de klokkenluider in de zaak waarin tien jaar geleden een schaduwboekhouding aan het licht kwam bij wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem. Bos wordt zelf ook beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar. Het gerechtshof in Den Haag vond dat justitie onder meer de indruk had gewekt dat hij als klokkenluider niet zou worden vervolgd, maar de Hoge Raad vond daar geen aanwijzingen voor. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft de minister van Justitie op de vingers getikt vanwege dossiers die op straat zijn beland. In januari vond een voorbijganger in Den Haag een bak met kaarten over gevangenen met psychische problemen. De gegevens waren bij het grof vuil gezet. Het college neemt het minister Heersballing kwalijk dat hij geen maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. En wielrenner Nicky Terpstra is vanwege hoge koorts vanmiddag niet van start gegaan in de derde etappe van de Tour de France. Terpstra, die rijdt voor de ploeg Milram, is de eerste Nederlandse uitvaller. In de proloog was die zaterdag nog de beste Nederlander met een zestiende plaats. Het weer. Vanmiddag meer zon en de kans op een bui neemt af. Het is 19 tot 24 graden.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 van je helden zijn we nummer 1. De baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt. Laten we geen tegenstander heel, wij zijn sterk als een leeuw. We zijn erbij en dat She knows I'm crying.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 In de tiende editie van de Zomerse 50. perfect man. scattered all around the floor. Reaching for the phone, cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.